Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. Zeker 1800 mensen raakten gewond. Nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henri zegt dat ziekenhuizen worden overspoeld... en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. De Taliban hebben vannacht Jalalabad in het oosten van Afghanistan ingenomen. Er was nauwelijks verzet. Een Afghaanse functionaris uit Jalalabad zegt tegen Reuters dat meewerken de enige manier was om het leven van burgers te sparen. De Taliban hebben nu bijna alle grote steden in Afghanistan in handen en willen door naar de hoofdstad Kabul. In Akkar in het noorden van Libanon zijn minstens 20 mensen om het leven gekomen... toen een tankwagen met brandstof explodeerde. Zo'n 80 mensen raakten gewond. Op video's op sociale media is een grote brand te zien op de plek van de ontploffing. Door de economische crisis in Libanon is brandstof schaars. Er wordt veel gehamsterd en er wordt ook veel olie gesmokkeld naar Syrië... waar brandstof veel duurder is. Een brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht... lijkt een gerichte aanslag te zijn die te maken heeft met de vergisontvoering van iemand uit Hoofddorp. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand, waarna brand ontstond. De man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand... zou het eigenlijk het doelwit zijn van de vergisontvoering... vorige week in het Noord-Hollandse dorp Krukius. De man meldde zich deze week bij de politie. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. Dan nog het weer. In het zuiden de meeste zon. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 graden in het noorden tot 27 in Limburg. Komende dagen wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rotterpolderplein. De rechterrijstrook is dicht, de verdraging is een kwartier.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 Te digo con disimulo que tengo la camisa negra me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura tolita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré.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 When I finish, I go. there's a light that shines. six inches. Waist inch, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. waistline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh, All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my van ZFM.